Clemens Peters met het NOS Journaal. De stichting Zwerfjongeren vindt dat het kabinet meer aandacht moet besteden aan Nederlandse spookjongeren. Dat zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar die onvindbaar zijn voor de overheid. Ze staan in geen enkele gemeente meer ingeschreven... vaak omdat ze schulden hebben, een crimineel verleden of ruzie met hun ouders. Waarschijnlijk zijn het er zo'n 10.000 die steeds van adres naar adres verhuizen of dakloos zijn. Volgens de stichting Zwerfjongeren moet de gemeente meer moeite doen om de jongeren te achterhalen... omdat ze anders gemakkelijk in de criminaliteit terechtkomen. De politie van Los Angeles heeft na een klopjacht van 12 uur een man opgepakt die vier mensen had gedood. De 26-jarige man schoot gisternacht in een appartement in een buitenwijk van Los Angeles zijn vader en zijn broer dood. Zijn moeder raakte gewond. Op zijn vlucht schoot de man bij een benzinestation een vrouw dood die hij kende. En ook gijzelde hij een medewerker van het benzinestation die zwaar gewond raakte. Vervolgens schoot de man bij een geldautomaat een man neer en doodde hij in een bus een andere man. Uiteindelijk werd de schutter met een stroomstootwapen overmeesterd. De brandstofstoring op Schiphol van woensdag heeft reisorganisaties volgens de ANVR mogelijk miljoenen euro's gekost. Dat geld willen tour-operators gaan verhalen op Schiphol of op de brandstofleverancier. De ANVR wil ook met Schiphol praten over de communicatie rond de storing. De branchevereniging vindt dat reizigers en reisorganisaties slecht werden geïnformeerd. Bij een woningbrand in Zwaag in Noord-Holland is gisteravond laat iemand om het leven gekomen. De brand woedde in het dak van het rijtjeshuis. Toen brandweerlieden het huis binnengingen, vonden ze het lichaam. Uit voorzorg waren enkele naastgelegen huizen in Zwaag ontruimd. Die bewoners konden later weer terug. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer. Vandaag weer erg warm met veel zon. Al is er ook wat meer bewolking dan in de afgelopen dagen.